Mona Keizer stapte gisteren op bij de BBB. Onder meer met een videotoespraak van president Zelensky herdenkt Oekraïne dat het vandaag vier jaar geleden is dat Rusland het land binnenviel. Zelensky deed een oproep om de offers die zijn gebracht niet te verkwanselen aan de onderhandelingstafel. En de ANWB heeft dit jaar al vaker te hulp moeten schieten in Europese skigebieden dan vorig jaar. Bij de alarmcentrales tegen het aantal verzoeken voor medische hulp met 20 Het weer bewolkt met wat regen. Vanmiddag zijn er opklaringen bij maximaal 13 graden.